spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kamervoorzitter van Miltenburg stapt op. Ze maakte haar vertrek bekend op een persconferentie in Den Haag. Van Miltenburg lag onder vuur omdat ze in de tevendeal deal een kopie van een brief van een klokkenluider liet vernietigen. Ze zei erover niets tegen de commissie Oosting die de deal onderzocht. Van Miltenburg lag sinds haar aantreden als Kamervoorzitter drie jaar geleden al vaker onder vuur. Kamerleden vinden onder meer dat ze te snel en te vaak hun vragen afkapte. Ook maakt ze regelmatig fouten met namen of herkende ze een Kamerlid niet. Van Miltenburg blijft wel gewoon lid van de Tweede Kamer. Bij een woningbrand in België zijn vier mensen om het leven gekomen. Het zijn een opa en drie kleinkinderen. De brandweer in het Waalse Bergen weet nog niet hoe de brand is ontstaan. Volgens Belgische media was er een ongeluk met de kachel die brandde op stookolie. Bij Olde-Holt-Wolde in Friesland is bij een verkeersongeluk op de A32 een persoon overleden. Drie mensen raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Na de botsing vlogen ze in brand. In Parijs wordt geloot voor het EK voetbal komende zomer in Frankrijk. Bijna de helft van alle Europese landen doet mee. Nederland ontbreekt. IJsland, Noord-Ierland, Wales, Albanië en Slowakije maken hun debuut op het EK. De loting heeft trouwens nog wel een Nederlands tintje. Ruud Gullit heeft een prominente rol tijdens die loting. Het EK begint op 10 juni volgend jaar. De finale is een maand later in Parijs. En de onderwijsdirecteur van het VU Medisch Centrum roept studenten op om aangifte te doen als ze op een banga-lijst staan. Daarop staan vrouwen die makkelijk het bed in te krijgen zouden zijn. De lijst gaat rond op Facebook. De onderwijsdirecteur spreekt van strafbare feiten. Ze komt met maatregelen tegen de initiatiefnemers van de lijst. Het weer alleen in het zuiden is het droog. Verder gaat het steeds harder waaien, langs de kust stormachtig. Het is 7 tot 10 graden. En vannacht neemt de wind af en wordt het vanuit het noorden droog.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 Maar ik ga deze week helemaal met je goed maken. Hey, deze week hebben we 13 stijgers, 2 zittenblijvers maar, 20 dalers en wel 5 nieuwe binnenkomers. We zeggen gedag tegen onder andere Naughty Boy, Lina, 5 Seconds of Summer, Nicky Jam en Lunch Money Lewis. En we zeggen gedag tegen, nou, ik dat vast verklap. Ja, Coldplay, Even Siemens, Lucas Graham, met Thompson en Armin van Buren. Kon je het volgen? Nee, maakt niet uit, want ik ga het straks toch nog een keer vertellen. Dat zijn de vijf nieuwe binnenkomers eh, van deze week. Snelste stijger van deze week. Jamie Lawson met maar liefst 10 eh, plaatsen gestegen. En de snelste daler is eh, Corsus met To The River met 8 plaatsen naar beneden. En ja, het is een, best wel weer een memorabel moment. Terwijl ik vorige week nog eh, in de Sinterklaasdrukte zat... kom ik vandaag de studio binnen. En het lijkt alsof ik in een naaldenpost ben. Ik weet niet hoe dat kan. Overal elfjes en, eh, en boompjes en takken. Takken? Ja, takkenwijven en... Uh, nee, nee, nee, nee, takkenbomen. Uh, boom, nou, de takken van een boom, die bedoel ik meer. En ja, ik vind het wel weer wat hebben hoor. En volgende week dan, nou, nou, nou, nou. Maar daar straks, eh, of volgende week ga ik straks wel vertellen. Hé, hey, tegenover me, nou, gaan tegenover me zit... Uh, het, het kan bijna niet. Stel je even voor aan de luisteraars thuis. Volgens mij kennen die jou niet meer. Nou, goedemiddag luisteraar. Ja, dat was weer voldoende. Dankjewel, Sander. <laughs> nou, een geintje. Sander, wat leuk. Ja. Wat is er aan de hand? Ben je verdwaald? Heb je in je bed geplast? Wat is er gebeurd? Nee, ik ben natuurlijk heel druk met mijn opleiding bezig. Althans, je doet alsof je druk bent met opleiding. Nee, je bent echt druk met je opleiding, hè? Ja, ik ben heel druk met mijn opleiding. Oh, lekker. Gaat het goed? Het gaat tot nu toe goed. En waarom nu geen opleiding? Het is nog geen kerstvakantie. Nee, eh, mijn leraar is ziek. Oh, heb je hem weer arsenicum gevoerd? Ja, sorry. Jongen, jongen, jongen, dat moet je ook niet doen. Moet je gewoon meteen alle leerkrachten... Eh, de directie, alles meteen eh, voeren. Ik heb een keertje op een opleiding gezeten, gezeten dat is wel grappig. Dat was uh, welzijn in een vergrijs verleden. was ook heel kort overigens. En hadden we met kookles, mochten we zelf wat verzinnen. En er waren een paar meiden die dachten van, we gaan spacecake maken. En we zetten het in de lerarenkamer neer. Dat, is altijd leuk. We waren hele vrolijke leraren de rest van die dag. En die meiden die hebben we daarna nooit meer gezien. Maar goed, is zoiets gedaan met je leraar dus, of niet? Nee. Nee, die is gewoon echt ziek door het weer en zo. Ja, die is ziek door het weer. Hey, ehm, ja, vorige week hebben we, je, hebben je even gemist. Eh, die week ervoor was ik er wel. Met de, top 40 en kwart voor uh, vijf eh, was ik de top 3 begonnen. Maar hoe ging die ook alweer? Nou, ik ga het je verklappen. Komt-ie. Nummer 3. Lieber in de studio.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 I don't lie, you know I love it. I don't I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the like billionaire bottles.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 days. Think about love, baby, too shady. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. I don't like it. No, I love it. De hekkensluiter eh, van deze week, Flowrider samen met Robin Thicke en Verdien White met I Don't Like It, I Love It. 24 eh, weken pas eh, in de lijst. Of al moet ik al zeggen. Vorige week op 38 eh, in de hoogste positie eh, voor deze Flowrider was eh, de nummer 19. En van 40 gaan we logischerwijs naar 39. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die is van Nederlandse bodem. De Euro Breakdown. En dan heb ik het over Eva Simon samen met uh, Sydney Simpson. Want wie kent haar niet? Het muziek zit namelijk in het bloed van deze dame. Haar moeder eh, Ingrid eh, Simons die scoort eh, begin jaren 90 drie top 40 hits... waarvan Blues House de meest succesvolle was. En in 1999 doet Eva van zich spreken in het groepje Rebel Rebel. Maar tot echt, echt, echte successen leidt dat niet helemaal. Na haar studie aan het Amsterdamse conservatorium... maakte Eva Simons deel uit van de band Ravish. Het groepje ontstaat bij het tv-programma Popstars The Rivals... Waarin de groep van eh, vijf dames en met eh, onder andere ook eh, Sharon Dawson een forum kreeg. Nou, Raffi scoorde in het bestaan van twee jaar één, nummer één hit. Dat was in 2005 nummer Plaything. En twee gewone hitjes, Thursday's Child, misschien ken je nog wel, en Let Go. Beide kwamen niet verder in de Nederlandse top 40 dan een nummer 38. Nou ja, Eva Simons gaat dan solo verder en scoort met Silly Boy in 2009 haar eerste eigen hit was een, eh, toch de hoogste notering toen nummer 13. En halverwege 2010 maakte ze samen met Afrojack een nummer Over Control... dat een wereldwijde hit wordt. Ja, in de top 40 komt die eh, single tot de twaalfde plek. En ondertussen krijgt de zangeres ook de kans om samen te werken... met niemand minder dan eh, Will I Am. Ja, terwijl, de, hoewel de single This Is Love niet op haar naam wordt geschreven... levert ze wel een belangrijke vocale bijdrage aan de nummer 1 hit... En in 2013 eh, staat ze dan opnieuw in de top 40 met haar eh, eigen solo-single Chemistry. in 2014 eh, kiest ze samen met Sydney Sampson in het tv-programma The Hit... een nummer van singer-songwriter dat ze verder uitwerken. Uh, Celebrate the Rain is daarvan het resultaat dat ook op single verschijnt. Nou, en dit jaar eh, moet het uh, debuutalbum van eh, Simons verschijnen. Halverwege mei is Policeman haar vierde solo-hit in de Nederlandse top 40. En op 23 november verscheen dan, dan haar single in samenwerking met Sydney Simpson. En die single heet Bloodfire en die is deze week nieuw binnengekomen op een hele mooie 39e plek. Eva Simons dus samen met Sydney Simpson met Bloodfire. No Put your hands up to the sky. flame. it down like blood fire 39. Nieuw binnengekomen van de Hollandse bodem, Eva Simons Met Bloodfire. Heerlijke plaat al, uh, zelf. En die dames waren een jaartje ouder als het ik ben, hè? Dat is best knap. Dan staat ze toch achter een betere microfoon als dat ik het doe. Maar ja, waar is het gaat gaan? Ik heb waarschijnlijk niet zo'n mooie stem als hij. Dat denk ik. ik. De Euro Breakdown. Hey, de nummer 38 dan. De nummer 38 is ook een nieuwe binnenkomen. Maar daar ga ik niet al te veel woorden aan vuil maken, want iedereen kent ze al. Het gaat over eh, Coldplay. Het bekendste nummer eh, van Coldplay. Ja, dat is jaren geleden al eh, eigenlijk... de, de eruit gekomen. Ik zit even te denken, Viva La Vida onder andere en welke nog meer. Ja, er zijn er zoveel van eigenlijk. Ondertussen staan ze ook al, is dit een tweede nummer in de Euro Breakdown. Avenger of a Lifetime staat er sinds twee weken geleden in, schok ik. Ja, twee weken geleden in. En deze week hebben ze dus een eh, ander nummer erbij gekregen. En dat is een eh, nieuwe single van ze. En die heet eh, Everglow.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 Prachtige single weer. ik weet niet of ik het juist heb meegenomen. Maar dat zien we volgende week wel. Dat helemaal goed is gekomen. Maurice Mulder. 37 dan, ook van Hollandse bodem. Kovacs. Met Wolf in Cheap Clothes. Helaas eh, twee plaatsen gezakt in een eh, vierde week.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 Deze mooie met Simons. Tell each other secrets and remember how to love. Catch and release. Deze week op 33. Eh, Twee weken geleden dus uh, nieuw binnengekomen op 39. Eh, dus eh, drie weken in de lijst. Ja, vorige week eh, was er geen uitzending. Dus eigenlijk was eh, vorige week gewoon iedereen blijven zitten. Ik heb ook de lijst niet bijgewerkt. Want tussen alle cadeautjes inpakken en gedichten maken... redde ik dat helaas niet. Dus we doen net alsof vorige week alles is blijven staan. Mag vast wel, hè? Ja, vind ik wel. in nummer 32 dan is een nieuwe binnenkomen uit Denemarken. De band Lucas Graham gaat het over. Die bestaat uit de leadzanger eh, Lucas Fortshammer, Magnus Larsen, Casper Dagar en eh, Mark Valgren. En de band viel op nadat ze een aantal nummers toen op eh, YouTube plaatsten... die in het thuisland Denemarken al snel werden opgepakt. Nou, met Drunk in the Morning en Better Than Yourself... scoorden ze in 2012 nummer 1 hits in Denemarken zelf. En eind 2012 verscheen een titelloze debuutalbum. Daarvan verscheen in 2015 een nieuwe versie. Eh, Mama Said, Strip You More en Seven Years... wisten eveneens op de eerste plek in de Deense hitlijsten te komen. En de laatste weet ook eh, internationaal succes te oogsten... en zo blijkt wel weer uit de Europese hitlijst. Komt op een eh, hele mooie... wat was het? 32e <laughs> plek binnen. Ik zit even met een verkeerd scherm <laughs> voor mijn neus opeens. <laughs> ja, hoort erbij. Nee, een hele mooie 32e plek voor deze Lucas Graham uit Denemarken.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 Lucas Graham op 32 eh, nieuw binnengekomen deze week met 7 Years. En soon we're 60 years old. Nou, dat inderdaad. Ik zit nou op de helft en het uh, eh, gaat best snel, kan ik je verklappen. Hey, de nummer 30 dan, Ariana Grande met uh, Focus. Ondertussen alweer uh, zes weken in de lijst. Eén plaatsje gestegen. En dus ook de hoogste notering voor Ariana Grande. keer als ik Ariane Grande zie, dan moet ik toch aan iemand denken. En die heet eh, Pascal van der Beek, want die heeft Ariane Grande altijd eh, zo groot op zijn eh, scherm staan op zijn laptop. Maar ik moet ook toegeven, het is en blijft ook gewoon een lekker ding. hey, we zijn toegekomen aan de 30. Dat betekent dat de eerste kwart van de lijst erop zit. En, oh, heerlijk. Ik heb even drie minuten pauze. Nou, al 24 weken in de lijst nummer 40 hebben we Floor White featuring Robin Thicke en Fading White met I Don't Like It, I Love It. En deze week nieuw binnengekomen op nummer 39 Eva Simon featuring Sydney Sampson met Blurred Fire. En op 38 hebben we Coldplay met Every Glow. En op 37 hebben we Kovacs met Wolf in the Chief's Closet. En op nummer 36 Omi met Hula Hoop. En op nummer 35 Imagine Dragons met I Was, I Was Me. En op nummer 34 Alvaro Soler met El Mis, Mismo Soul. En op nummer 33 al drie weken in de lijst Matt Simons met Catch of Release. En op nummer 32 nieuw binnengekomen deze week Lucas Granham met Seven Years. En op nummer 31 hebben we The Weekend met The Hills. En nummer 30 Ariana Grande met Focus. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 29 staat dan de snelste daler van deze week. Courses met To The River. Op 38 uh, eh, vinden we, um, uh, 28 vinden we Martin Solveig. Op 27 Mika. En dit is de nummer 26 Avicii For A Better Day. On a caution wind, need the bleeding sky. I called your name. There was no one there. And in the cold and snow, I saw your face. was right. Avicii voor Better Day op 26 deze week... hier in de Your Breakdown op ZFM eh, Zandvoort. En het is alweer tijd eh, voor de nummer 25 dan van deze week. En dat is een nieuwe binnenkomen. Een dame die pas eh, in 2000 is geboren. Ze komt uit het Verenigde Koninkrijk en ze heet Jasmine Thompson. En zij begint haar muzikale loopbaan eh, met het zingen van covers. Zo bewerkt ze bijvoorbeeld eh, La La La La La. Oh nee, die eh, ik ga net even anders. Ik ben niet zo toonvast. Van Naughty Boy en Sam Smith, ja, je kent het de nummer wel. En het nummer van David Guetta en Sia, Titanium. En Let It Go van de The Passenger. En in een najaar van... in, en <laughs> in het najaar leert het Verenigde Koninkrijk haar kennen... als haar akoestische uitvoering van Jacques Kans... Ain't Nobody te horen is in de commercial van een van de supermarktketens. Het nummer staat ze, eh, met dat nummer staat ze vijf weken lang in de Britse single top 75. En eh, bereikt daarmee de 32e plaats. Nou, de, nee, de Europese top 40 heeft ze met dat eh, nummer ook een tijd erin gestaan. In 2014 leven ze met eh, Sun Goes Down een bijdrage aan het debuutalbum van de Duitse DJ en producer Robin Schulz. Prayer dat in eh, september dan verschijnt. Ain't Nobody Loves Me Better van Felix Jean verschijnt in april 2015. En die track, een remake van de hit van Rufus en Chaka Khan uit 1984... wordt in 2015 dan ingezongen door Thompson... en staat halverwege juli één week lang op de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Later dat jaar eh, levert ze met Ador haar allereerste solo-hit af. En die is nu dus eh, binnengekomen in Europa op een hele mooie 25e plek. Jasmine Thompson met Ador 25 nieuw binnengekomen in New York Breakdown... hier op uh, eh, ZFM Zandvoort op vrijdag 11 december. die. on top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me? But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Eh, van deze week. Jess Glynn met Don't Be So Hard On Yourself. En de hoorde je Zara Larsen samen met uh, Nick Never Forget You. Het eerste uur van de Euro Breakdown eh, zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we wat verteld hebben over Typhoon, geloof ik, in Heining Musical. Mocht je daarna nou naartoe gaan, vraag dan even bij de security naar Aldo Moraal. Heeft hij een uh, leuk cadeautje voor je. Gratis uh, retourtje, uh, roltrap bij de V&D, een gratis vulling voor je luchtbed. Dat soort dingetjes heeft hij allemaal voor je. Vanavond bij Tavoen in, in de Heineken Musical. Vraag even naar Aldo Moraal. Nee, geintje natuurlijk. maar je mag wel naar hem vragen hoor. Hij is toch wel keurig niks aan het werk dan. in. hij is hier nu in de studio. Ik voel me eigenlijk wel vereerd. Het is een oud CFM'er. Die jarenlang samen met Rudy geloof ik, hè, of zoiets toch? Ja, met Rudy een programma deed. Maar geloof me, ik eh, ben de eh, afgelopen week eh, drie dagen met hem opgetrokken. Hij lult de oren van je kop, jongen. Dat is niet goed, hoor. Dus waarvoor die niet meer achter de microfoon zit bij de radio... dat ik heb werkelijk geen idee. Volgens mij wordt er weer een keertje tijd voor Maar uh, dat doen we wel even buiten de uitzending om. Hey, uh, Adele dan. Adele die wint namelijk de BBC Awards. Afgelopen donderdag zijn in Birmingham de BBC Awards uitgereikt. En daarbij werd Take Me To Church van Hozier uitgeroepen tot het nummer van het jaar. Maar Adele viel... Uh... dan stuur je allemaal fijne dagen.